Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten zijn van plan om vanaf komende dinsdag geen boetes meer uit te delen voor kleine overtredingen. Gaat dan om dingen als een fout geparkeerde auto of geluidsoverlast. De politie wil dat mensen die zwaar werk doen eerder met pensioen kunnen. Gesprekken met de vakbonden daarover zijn vastgelopen. De actie is trouwens geen vrijbrief. Zwaardere overtredingen worden wel gewoon beboet. Mensen in Engeland en Wales duiken vandaag hun stemhokje in. Er zijn daar nu lokale verkiezingen voor de gemeente en burgemeesters. Deze man hoopt op verandering. This country a change and hopefully it might send a message come the actual general election. Ja, hij hoopt dat de lokale verkiezingen ook een signaal zijn voor de landelijke verkiezingen later. Volgens de peilingen staat de conservatieve partij een groot verlies te wachten. Handbalkiepster Tess Lieder stopt ermee. Ze speelde ruim 12 jaar in het Nederlands team en kwam 152 wedstrijden in actie. Haar grootste succes was het binnenhalen van de wereldtitel in 2019. De laatste tijd zat ze vooral op de bank. Ze zegt zelf dat ze stopt als international omdat het vuur in haar niet meer zo brandt als eerst. En uren blokken, overhoringen en oefenexamens maken voor duizenden eindexamenleerlingen van de middelbare school is het bijna zover. De eindexamens komen er weer aan. En dat betekent voor veel leerlingen deze meivakantie een eindexamencursus volgen en dus nog even niet genieten van het lekkere weer. Dat is niet fijn, maar hier in de pauze is het, eh, is prima dat we even buiten kunnen zitten. Ik had zelf ook liever op het strand gelegen, maar eh, het is voor een goed doel. Over een paar weken is het voorbij, kan ik zelf op het strand liggen, dus het is oké. We hebben ook een zwembad thuis, dus dat is heerlijk. Dus ik kan nog, eh, als ik thuis ben, kan ik nog lekker zwemmen, dus daar heb ik nog wel zin in. Ja, echt weer om te zwemmen is het niet lang meer. Zometeen beginnen in het zuidoosten pittige buien met onweer. Die trekken langzaam naar het westen. Later vanavond wordt dat wat minder. Morgen begint bewolkt en nat, maar later droogt het op en breekt de zon nog even door. En dan alleen maar een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio met de meeste vertraging. Op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend 10 minuutjes. A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden 10 minuten door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Drie kwartier vertraging op de N197 Heemskerk-Beverwijk. Bij de aansluiting met de A22 staat 2 kilometer file. 10 minuten op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207. En 10 minuten op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass.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 is opnieuw een lichaam gevonden. Het gaat om een van de vermiste wegwerkers. Politievakbonden roepen hun leden op om vanaf komende dinsdag geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Onderhandelingen over een nieuwe regeling voor agenten die met vervroegd pensioen willen zijn vastgelopen. De Israëlische regering waarschuwt burgers om volgende week niet naar Zweden af te reizen voor het Eurovisie Songfestival. Volgens de Veiligheidsraad van Israël zijn er terroristische actoren die mogelijk Israëliërs zouden aanvallen. Het weer, op veel plekken zonnig en warm, later kans op stevige onweersbuien.